Dit is Maud Schreurs met het NOS Journaal. Partijleider Baudet van Volk Partij gezet. Het zijn een oud-senator en een voormalig statenlid. Ze zouden de macht in de partij hebben willen grijpen. Volgens Baudet hebben ze ook geprobeerd met dreigementen en kwaadsprekerij het partijbestuur tegen te werken. Een van de twee noemt het een schande dat hij uit de partij is gezet. Hij zegt dat er schrikbewind wordt gevoerd tegen partijleden die meer democratie willen. Turkije-rapporteur van de EU, Kati Piri, vindt het onbegrijpelijk dat Nederland zijn ambassadeur terugtrekt. Ze vindt dat de bodem onder elke vorm van dialoog met Turkije wordt weggeslagen. De afgelopen weken voerden Nederland en Turkije gesprekken op hoog diplomatiek niveau. Gezocht werd naar een formulering waarbij geen van beide landen excuses hoefde te maken in het conflict dat vorig jaar ontstond. Volgens minister Zelstra is dat mislukt. De Tweede Kamer staat achter het besluit van het kabinet om in te grijpen op Sint-Eustatius. In een debat met staatssecretaris Knops werd duidelijk dat de politieke partijen geen andere uitweg zien dan het bestuur van het eiland tijdelijk te ontbinden. Er is volgens de staatssecretaris sprake van wetteloosheid, financieel wanbeheer, willekeur en het nastreven van persoonlijke macht. En het vliegverkeer van en naar Rotterdam Airport heeft anderhalf uur stilgelegen. Er kwam rook uit een van de kelders onder de verkeerstoren. Die werd ontruimd. Volgens de luchthaven smulde er iets in de technische ruimte, maar was er geen uitslaande brand. Een vlucht naar Londen werd geannuleerd, andere vluchten liepen vertraging op. Het weer vanavond en vannacht opklaringen. Het gaat 1 tot 5 graden vriezen. Morgen is het vrij zonnig bij maxima tussen 0 en 3 graden. In het zuiden is er meer bewolking. De dagen erna rustig en droog winterweer met s'nachts matige vorst. Dit was het NOS Journal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB.